Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer bekend over wie er op het jacht zaten dat gisteren zonk bij Sicilië. Aan boord zaten een hoop bekende zakenmensen, zoals een topbankier en zijn vrouw. En zij worden nog altijd vermist. Eerder werd al bekend dat er een Britse techmagnaat aan boord was en ook hij wordt nog steeds vermist. Van de 22 opvarenden zijn er nu 15 mensen gered, onder wie ook een Nederlander. Het zeiljacht zonk door slecht weer. En duikers zoeken vandaag weer verder naar de vermisten... die zich waarschijnlijk nog in het schip bevinden. In Epe in Gelderland is brand uitgebroken in een kerkgebouw. De gereformeerde kerk ligt in de bebouwde kom. En de brand begon op het dak. Maar volgens de veiligheidsregio is die inmiddels flink uitgebreid... en gaat het nu om een grote brand. Hulpdiensten in Epen roepen inwoners op om uit de rook te blijven. Amnesty International voert vanaf vandaag actie voor elf activisten die vastzitten in Saudi-Arabië. Dat land wil in 2034 het WK voetbal organiseren en binnen vier maanden wordt daarover gestemd. Maar volgens Amnesty worden in Saudi-Arabië nog altijd mensenrechten geschonden. En daarom zet de organisatie een aantal mensen in de schijnwerpers. Het zijn elf mensen die wij hebben geselecteerd omdat zij alle elf op hun eigen manier iets eh, voor de mensenrechten hebben gedaan. Dappere activisten eh, die daar ontzettend hard voor gestraft zijn. Volgens Amnesty worden activisten die kritisch zijn op Saudi-Arabië nog altijd de mond gesnoerd. En Amnesty vraagt de KVB en de betaald voetbalclubs nu om zich ook in te zetten om dit elftal vrij te krijgen. En ook in Wageningen maken keersverse studenten nu kennis met een nieuwe leven, want ook daar is de introweek begonnen. De organisatie heeft iets bedacht voor de studenten die tot de vroege uurtjes willen doorfeesten, maar nog geen kamer hebben. Er is een speciale camping opgebouwd in een weiland. Er staan eh, naast de koeien zo'n 150 tintjes. Dat vindt deze student eigenlijk wel gezellig hoor. Als ik hier met allemaal studiegenoten zit, is het wel leuk. Omdat s'avonds als je hier terugkomt, is er meestal bij de grote tent voor iedereen een leuk feestje. En er is gewoon altijd gezelligheid hier. Nou, ze hebben er ook eh, goed weer bij. In het oosten zie je tot laat vanmiddag de zon en kan het lokaal zelfs 27 graden worden. In het westen is het wat bewolkter en met vanmiddag ook kans op een buitje daar.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. go ahead, baby. van Zandvoort, op 106.9 FM.